Twee uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in coma op de spoedeisende hulp belandt... na het gebruiken van te veel GHB is flink gestegen. Dat schrijft NRC. Zo is het aantal opnames van GHB-patiënten in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam... gestegen van 50 in 2014 naar 133 in 2017. Ook in andere ziekenhuizen nam het aantal opnames toe. Vooral twintigers gebruiken de druk vaak... Volgens de artsen onderschatten gebruikers de werking van GHB... omdat het lastig te doseren is. Daarnaast is de partydruk goedkoop en makkelijk zelf te maken. Vanaf vandaag gaan weer zware Amerikaanse sancties gelden voor Iran. De Verenigde Staten willen daarmee landen en bedrijven ervan weerhouden... om olie uit Iran te kopen of handel te drijven met het land. In 2015 werden de sancties opgeheven nadat de Iran-deal werd gesloten... Daarin belooft Iran zijn nucleaire activiteiten te beperken... in ruil voor opheffing van de economische dwangmaatregelen. Maar volgens de VS houdt Iran zich daar niet aan. Vooral de sancties op de oliehandel zullen Iran hard gaan treffen... verwachten deskundigen. In Utrecht heeft een buspassagier een steen tegen haar hoofd gekregen. Die werd van buitenaf naar de bus gegooid en ging dwars door de ruit heen. De vrouw die werd geraakt heeft er geen ernstige verwondingen aan overgehouden. Wel was volgens een ooggetuige iedereen in de bus overstuur. Mogelijk is de steen vanaf een skateveld gegooid waar een groepje jongeren hing. Er is niemand aangehouden. Rafael van der Vaart is per direct gestopt met voetballen. De 35-jarige middenvelder, die 109 keer uitkwam voor het Nederlands elftal... kwam tot dat besluit nadat hij onlangs opnieuw geblesseerd was geraakt... bij zijn Deense club Esbjerg. Het was een moeilijk besluit, maar het is beter zo, laat hij aan de NOS weten. Van der Vaart was al bezig aan zijn laatste seizoen... maar kwam door blessures deze jaargang pas zes keer in actie voor Esbjerg. Het weer vanuit het oosten breidt lage bewolking zich uit.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 leave us in a crowd. I can free up here and now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, rain dance, rain dance. I can make the rain dance. Follow me with both hands. I can.